uur. Raymond Seré met het NMS-journaal. VVD-leider Zijlstra ziet het niet gebeuren dat zijn partij na de verkiezingen een coalitie vormt met de PVV... Tijdens de algemene beschouwingen noemde Zijlstra de PVV een stelletje weglopers. Toch sluit hij nieuwe samenwerking met de partij van Geert Wilders niet helemaal uit. Zijlstra zei verder dat de critici van het kabinetsbeleid ongelijk hebben gekregen. Volgens hem beweerden sceptici dat VVD en PVDA het land kapot zouden bezuinigen. Zijlstra zegt dat de economie er juist weer goed voor staat. De werkgelegenheid neemt toe en er worden meer huizen verkocht. Vanaf juni volgend jaar kan er binnen de Europese Unie onbeperkt gebruik worden gemaakt van internetaanbieders zonder extra kosten. Dat staat in een nieuw voorstel van de Europese Commissie. In een eerder concept stond dat gebruikers 30 dagen achtereen en 90 dagen per jaar mogen roamen zonder extra kosten. Daarna konden de internetproviders alsnog een factuur gaan sturen. Dit was bedoeld om misbruik te voorkomen, maar op dit idee kwam zoveel kritiek dat de commissie het introk. Op 15 december wordt het nieuwe voorstel definitief. Nederlanders hebben gemiddeld een netto vermogen van 80.000 euro... en daarmee staat ons land op de negende plaats van rijkste landen ter wereld. Vorig jaar stond Nederland nog op de zesde plek... meldt verzekeraar Alliance in het jaarlijkse Global Wealth Report. Met een gemiddeld vermogen van ruim 170.000 euro... zijn de Zwitsers voor het derde jaar op rij het rijkst. Amerika staat tweede, Groot-Brittannië derde. België staat op de vijfde plaats. De gemiddelde Belg heeft een vermogen van 85.000 euro, 5.000 meer dan de Nederlander. Op Schiphol zijn een co-piloot en een purser opgepakt omdat ze te veel alcohol gedronken hadden. Het gebeurde bij een alcoholcontrole op de luchthaven onder 460 medewerkers. De twee werken bij een buitenlandse luchtvaartmaatschappij en hebben een boete van duizenden euro's gekregen. Het weer soms wolkt, maar op veel plaatsen is het zonnig. Temperatuur rond de 20 graden, weinig wind.